maar hij hoopt met steun van de Catalaanse partijen toch weer premier te kunnen worden. Volgens de autoriteiten demonstreerden zo'n 7000 mensen bij het hoofdkwartier van de socialistische partij... Een deel van de betogers gooide met stenen, vuurwerkbommen en volle bierflessen naar de politie. Tientallen mensen raakten gewond. President Biden heeft afgelopen maandag bij premier Netanyahu aangedrongen op een gevechtspauze in Gaza. De Amerikaanse president heeft dat nu zelf bevestigd, maar hij zei niets over de duur van zo'n pauze. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldde eerder dat het zou gaan om een gevechtspauze van drie dagen. Een bestand kan volgens Biden bijdragen aan de vrijlating van gijzelaars die Hamas sinds 7 oktober vasthoudt. De Israëlische premier Netanyahu eist juist dat eerst alle gijzelaars vrijkomen voordat hij wil praten over een bestand. Via de grensovergang bij Rafah hebben gisteren zeker 500 evacuees de Gazastrook verlaten. Dat meldt persbureau Reuters dat zich baseert op bronnen binnen de Egyptische veiligheidsdiensten. De groep zou voornamelijk bestaan uit buitenlanders en mensen met een dubbele nationaliteit. Ook zouden 19 gewonde Gazanen zijn overgebracht naar Egyptische ziekenhuizen. In de Champions League heeft Feyenoord in Rome met 1-0 verloren van Lazio. Feyenoord stond in groep E bovenaan, maar is nu gezakt naar de derde plaats. Lazio staat nu tweede en Atletico Madrid is gestegen naar de eerste plaats... door een 6-0 overwinning op Celtic. In groep G hebben Manchester City en RB Leipzig zich al geplaatst voor de achtste finales. Het weer, buien trekken weg naar het oosten. Bij 7 graden in de ochtend op de meeste plaatsen droog... maar smiddags vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. Het wordt zo'n 11 graden, maar het regent een paar graden koeler.